2 uur. Mariette Krol met het NOS Journaal. Flinke onweersbuien en harde windstoten hebben op veel plaatsen tot overlast geleid. Uit het hele land komen meldingen binnen over omgevallen bomen en weggeblazen daken. Ook is er op verschillende plaatsen sprake van wateroverlast. Op Schiphol ligt het werk van het grondpersoneel stil door het slechte weer. Acht toestellen van Transavia zijn uitgeweken naar Rotterdam, België en Duitsland... Het KNMI heeft voor vrijwel het hele land code oranje afgekondigd... vanwege zware onweersbuien met veel neerslag, hagel en windstoten tot 100 km per uur. Bij een brand in een zorgcomplex in Sint-Nicolaascha in Friesland... is een bewoner om het leven gekomen. De brand brak uit in een van de appartementen in het complex. Een personeelslid ontdekte op de bovenste verdieping rook... en met hulp van de brandweer konden 26 andere bewoners worden geëvacueerd. Een medewerker die veel rook had ingeademd is ter controle naar het ziekenhuis gebracht. Over de oorzaak van de brand in Sint-Nicolaasga is nog niets bekend. De bewoners van appartementen die rookschade hebben... moeten vannacht ergens anders slapen. De moeder van de psychiatrische patiënt die tijdens een verlof is weggelopen... uit een kliniek in Den Dolder, wordt beveiligd door de politie. Dat vertelde de zus van de man in het tv-programma Pauw. Volgens een zus heeft de 43-jarige Peter M. zijn agressie altijd op zijn moeder gericht... en is hij zonder medicijnen onberekenbaar. M keerde zaterdag niet terug van een onbegeleid verlof. Volgens de kliniek vormt hij geen groot gevaar... Maar de politie heeft het signalement van de man verspreid... en adviseert mensen die hem zien niet op hem af te stappen... maar 112 te bellen. En Portugal gaat naar de finale van de Nations League. In de halve finale wonnen de Portugezen met 3-1 van Zwitserland. Cristiano Ronaldo scoorde drie keer. de komende avond speelt Oranje in de andere halve finale van de Nations League tegen Engeland.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 I saw the pills on your table for your unrequited love. Well, oh, I would be nothing without you holding me up. Now I'm strong enough for both of us. see on my shoulders. Tell me what you see. Cause I am a giant.